Femke met het NOS-journaal. De verdrama in Twijzel willen dat de gemeente en de voetbalvereniging worden vervolgd. Dat meldt de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie liet woensdag weten niemand te vervolgen na het instorten van de dugout, omdat er onvoldoende bewijs is. Bij het ongeluk in mei kwam een tienjarig meisje om het leven en raakte vijf kinderen gewond. De advocaat van de families noemt de beslissing van het OM onbegrijpelijk en begint een procedure om bij het gerechtshof vervolging af te dwingen. Vorige maand erkende de gemeente Achtkarspelen al aansprakelijkheid voor de gevolgen van het instorten van de dugout. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. Volgens de Financial Times moet Nederland 642 miljoen euro extra afdragen omdat de Nederlandse economie door een nieuwe rekenmethode groter is. VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen twittert dat het lijkt op een straf voor goed presteren. de naheffing is een onaangename verrassing die veel vragen oproept, dat zegt premier Rutte. In Mali is een eerste geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een meisje van twee dat kort geleden in buurland Guinea was. Mali wordt daarmee het zesde West-Afrikaanse land waar ebola is vastgesteld. In New York wordt momenteel een arts onderzocht die symptomen heeft van ebola. Hij werkt voor Artsen zonder Grenzen en was onlangs in West-Afrika. De burgemeester van New York heeft laten weten dat de arts sinds zijn terugkeer in de Verenigde Staten met weinig mensen contact heeft gehad. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de q epidemie De claim was ingediend door advocaten die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak.